Ze adviseren bijvoorbeeld om een rekening te openen bij een bedrijf dat hen daarvoor een vergoeding geeft. Dat mag niet, zegt de AFM. Verder prijzen influencers soms risicovolle en ingewikkelde financiële producten aan... waardoor volgens veel geld kunnen verliezen. Bij een ongeluk op de A28 bij Hogeveen zijn aan het eind van de avond meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie. Een van hen raakte ernstig gewond. Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Volgens RTV Drenthe botsten twee vrachtwagens op elkaar. De toedracht is niet bekend. De A28 is vanwege het ongeluk afgesloten bij Zuidwolde in de richting van Meppel. Drie pluimveebedrijven in Noord-Limburg worden geruimd vanwege vogelgriep. Het gaat in totaal om zo'n 64.000 dieren. Bij een van de drie bedrijven is het virus vastgesteld en worden daar kalkoenen gehouden. Omdat personeel van dat bedrijf ook bij de twee andere bedrijven kwam, worden daar ook alle dieren gedood. Leraren op de Gomare scholengemeenschap in Gorkum en moesten niet alleen homoseksuele leerlingen, maar ook homoseksuele collega's bij de schoolleiding melden. Dat blijkt uit stukken van het ministerie van Onderwijs. Deze zomer werd bekend dat de gereformeerde scholengemeenschap ouders informeerde... als bleek dat hun kind homoseksuele gevoelens had. Nu blijkt dat personeelsleden ook homoseksuele collega's moesten verklikken bij het schoolbestuur. De school zegt dat het protocol inmiddels is aangepast. Het weer helder en koud met temperaturen tussen de min 2 en min 6.